Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren... die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Politiechef Willem Wolders zegt dat op de beelden te zien is dat er misdrijven zijn gepleegd. Rellende boeren braken aan het eind van de avond door een afzetting van de politie... en vernielden onder meer een politieauto. En ook leegden ze een giertank in de buurt van het huis van de minister. Woelders noemt het gedrag van de boerenactivisten onacceptabel en intimiderend. De situatie was zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen... en moesten kiezen voor hun eigen veiligheid. Volgens de politie is de situatie rond het huis nu beheersbaar. LTO-voorman Sjaak van der Tak zegt dat hij de actie van rellende boeren... bij het huis van stikstofminister Van der Wal voor 100% afkeurt. Volgens hem helpt dit niet om aan de slag te gaan met de stikstof en kaalslag te voorkomen. Hij roept iedereen op die aan de rellen heeft meegedaan om met elkaar in gesprek te gaan binnen boerenfamilies. Van der Tak zegt dat dat de enige manier is om rust te creëren. In de jaarbeurs in Utrecht worden vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden morgenochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht de Oranjevrouwen hebben in Enschede het WK-kwalificatieduel met Belarus met 3-0 gewonnen. Door de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep C. Oranje had liever niet tegen Belarus gespeeld vanwege de betrokkenheid van dat land bij de oorlog in Oekraïne. Uiteindelijk werd er toch gespeeld, maar zonder publiek en zonder volksliederen. De drie doelpunten kwamen van Roord, Nouwen en Berestein. Het weer, een rustige nacht. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen overdag eerst zonnig, later wat meer bewolking. Maar het blijft droog. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. darkness of your private room. You've been picking at the scandals of the You're cuddling up the sorrow like it's your best friend.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 It's okay to have one drink. and this one's on me now. We could start a party in an Uber. Life is way too short, and that's the truth, yeah. Mixing and with it with Bombay. We go one way, can we just pretend it's already the weekend? You give me that feeling, get up out a your weekend. So let's lose track of time. Dance till that Friday night, pretend it's already the weekend. If you're a freak like me, party, sleep, repeat, we are going one could pull the drug and turn it up right, yeah. We can start a party on the sofa. Call your boss and tell him work is over. Just a little warning, we ain't stopping. Can we just pretend it's already the weekend? Give me that feeling, get a bottle of weekend.